Vanochtend legt het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer bloemen bij De Schreeuw. Het beeld in het Oosterpark ter nagedachtenis van de filmmaker en columnist. De stichting Vrienden van Pim Fortuyn hield vanmiddag een bijeenkomst bij het monument. Onder de aanwezigen waren de ouders van Van Gogh en de stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Slotervaart. Theo van Gogh werd vijf jaar geleden vermoord door Mohammed B. Volgens B had Van Gogh de islam beledigd. Onder meer door de film Submission, die hij samen met het toenmalige VVD-kamerlid Ayan Hirsi Ali had gemaakt. Westerse leiders en de VN hebben de Afghaanse president Karzai gefeliciteerd met zijn herverkiezing. De kiescommissie riep Karzai eerder vandaag uit tot winnaar omdat zijn rivaal Abdullah zich had teruggetrokken voor de tweede ronde. Oud-minister Abdullah had er geen vertrouwen in dat de verkiezingen nu wel eerlijk zouden verlopen. In de eerste ronde was er op grote schaal gefraudeerd. Minister Verhagen verwacht dat Karzai voldoende steun krijgt van de bevolking. De Nederlandse economie groeit volgend jaar met drie kwart procent. Dat verwacht het Internationaal Monetair Fonds. Het IMF beoordeelt elk jaar de economische vooruitzichten... en rekent voor Nederland op een licht herstel. Het fonds steunt verder de crisisaanpak van het kabinet, waarbij onder meer de banken financiële steun kregen. De banken zijn intussen begonnen met het terugbetalen van de staatsleningen. In een bos hebben 500 passagiers urenlang in een trein vastgezeten. De trein strandde toen vanochtend in Den Bosch een deel van een bouwput instortte. Daarbij kwam een bouwvakker om het leven. Volgens NS konden er geen bussen in de buurt komen om de mensen weg te brengen. Toen het treinverkeer kon worden hervat, bleek een van de treinstellen kapot en moest er een monteur komen. Al met al duurde het op onthoud vier uur. Het weer langs de kust nog wat buien, landinwaarts geleidelijk opklaringen en droog. Minima vannacht rond 4 graden, morgenmiddag weer regen en veel wind. En dan wordt het 10 graden. Dit was het NOS.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 Turn it over and hit it. Yeah, yeah, yeah. Vibe to vibe a second. This a club, girl. while you arrive naked? Hit out how the veteran glide the record, but don't download. Go out and buy the record. Hey, Something sexy about a girl on the floor, all her friends around her.